Er is geen gevaar meer dat het verder instort. Alleen om de woontoren zelf staan nog hekken. Gistermiddag moesten tien winkels in het centrum van Rotterdam uit voorzorg hun deuren sluiten nadat een deel van het appartementencomplex in aanbouw was ingestort. Bij het ongeluk raakten zes bouwvakkers gewond. Drie liggen er nog op de intensive care. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht door de arbeidsinspectie, de politie en het openbaar ministerie. Cuba laat opnieuw politieke gevangenen vrij. Het zijn vier mannen en een vrouw die vastzitten op beschuldiging van onder meer terrorisme en pogingen tot kaping. Ze worden volgende maand overgebracht naar Spanje. Dat heeft de Cubaanse aartsbisschop bekendgemaakt. De mededeling komt kort na de bekendmaking van het Europees Parlement dat de Sakharovprijs voor mensenrechten dit jaar gaat naar een andere Cubaanse dissident, Guillermo Fariñas. Hij hield dit jaar een hongerstaking om een groep politieke gevangenen vrij te krijgen. Na ruim vier maanden maanden stopt hij met de hongerstaking toen de Cubaanse autoriteiten bekendmaakten dat er 52 dissidenten zouden worden vrijgelaten. Bill Clinton is in de tijd dat hij president van de Verenigde Staten was gedurende langere tijd de codes kwijt geweest om kernraketten af te schieten. Dat schrijft de gepensioneerde generaal in zijn memoires. De codes die moesten worden ingevoerd om te kunnen overgaan tot de lancering van kernraketten staan op een plastic kaart die de biscuit wordt genoemd. De president hoort te alle tijden te weten waar die kaart is. Volgens generaal Shelton, die destijds voorzitter van de stafchefs was, is Clinton de kaart maandenlang kwijt geweest. Naar verluid was dat eerder ook al een keer gebeurd en was de kaart toen vervangen. Het weer. Vooral in het noorden vannacht enkele buien.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 De winkels bij de ingestorte woontoren in Rotterdam mogen vanochtend weer open. De omgeving is vrijgegeven. Alleen om de woontoren zelf staan nog hekken. Gistermiddag moesten tien winkels in het centrum van Rotterdam uit voorzorg hun deuren sluiten... nadat